Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In opiniepeilingen over een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland hebben voorstanders voor het eerst de leiding genomen. De Sunday Times heeft gemeten dat 51% van de Schotten nu voor is en 49% tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Het verschil was toen 22 procentpunten. Schotland gaat over 11 dagen naar de stembus om over onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te stemmen. De opmars van de voorstanders drukt de koers van het Britse pond en ook de politiek is nerveus. Er wordt al gespeculeerd over het aftreden van de regering. Ook al heeft premier Cameron gezegd dat hij niet zal vertrekken als de Schotten uit het Verenigd Koninkrijk willen. Rond de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is weer gevochten, ondanks het bestand dat vrijdag werd gesloten. Er is enige tijd zwaar geweervuur en er zijn raketinslagen gehoord in de buitenwijken. Oekraïense troepen en pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Een Reuters-verslaggever heeft gezien dat een fabriek, een benzinestation en een vrachtwagen in brand stonden. Sinds vrijdagmiddag is officieel in staakt het vuren van kracht in het oosten van het land. De Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Poroshenko hebben elkaar gisteren nog gebeld. Ze zeiden beide te hopen dat het bestand wordt nageleefd. Al-Shabaab heeft een nieuwe leider. Daarmee bevestigt de Somalische terreurorganisatie dat de vorige leider, Ahmed Abdi Godane, is gedood. Afgelopen maandag werden in het zuiden van Somalië twee auto's onder vuur genomen bij een Amerikaanse luchtaanval. In een van die auto's zat Godane. Zijn opvolger zegt dat Al-Shabaab wraak zal nemen. Dan nog het weer. Vannacht kans op mist of nevel en het wordt 13 graden.